Kees Groot met het NOS-journaal. Bij het pluimveebedrijf in Kamperveen, waar gisteren vogelgriep werd ontdekt... gaat het om de variant H5N8. Dat is dezelfde variant die eerder in Hekendorp en Ter Aar werd geconstateerd. In Kamperveen is nu bij drie bedrijven vogelgriep vastgesteld. Die worden geruimd. In totaal krijgen nog eens zes andere bedrijven te maken met preventieve ruimingen. In Kharkov in Oost-Oekraïne zijn twee diepladers met grote wrakstukken van rampvlucht MH17 aangekomen vanuit het rampgebied. Het is onduidelijk wanneer de wrakstukken naar Nederland worden gebracht. Kleinere onderdelen zitten nog in wagons in de buurt van het rampgebied. Volgens de rebellen rijdt die trein morgen naar Kharkov. De laatste Vira is het land uit. De hogesnelheidstrein gaat terug naar de fabriek van de Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda. In totaal 16 Vira stonden bijna twee jaar ongebruikt op een rangeerterrein in Amsterdam. Ze moesten aan de kant blijven nadat één trein een bodemplaat was verloren. Later bleek dat er veel meer mis was met de hoge snelheidstreinen. Ajax-supporters die dinsdag zonder kaartje in Parijs zijn... lopen kans dat ze worden gearresteerd. Het is een van de maatregelen die de Franse politie heeft genomen... om ongeregeldheden te voorkomen rond de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ajax heeft voor 850 supporters kaarten gekregen. Ajax-supporters zonder toegangsbewijs kunnen een boete krijgen van 30.000 euro en een gevangenisstraf van een half jaar. In de eredivisie heeft Ajax Herenveen met 4-1 verslagen. Ajax scoorde alle doelpunten na rust. Feyenoord haalde ook drie punten in de thuiswedstrijd tegen Dordrecht. Die werd met 2-0 gewonnen. De uitslagen van de andere wedstrijden. AZ Vitesse 1-0. Go Ahead Eagles NAC Breda 2-0. Willem 2 Excelsior 1-1. En het Nederlandse vrouwenvoetbalteam heeft in de eerste play-off wedstrijd voor het WK gelijk gespeeld tegen Italië. In Den Haag werd het 1-1. Donderdag is de return in Verona. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 8.